Vijf uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn mogelijk tientallen mensen levend begraven... toen een illegale goudmijn instortte. Inmiddels is er één dode geborgen... zijn dertien mijnwerkers levend uit de mijn gehaald. Woordvoerder zegt dat er op dat moment mogelijk 60 mensen aan het werk waren. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een resolutie aangenomen... om een einde te maken aan de noodtoestand... Die is door president Trump uitgeroepen om de bouw van een grensmuur met Mexico mogelijk te maken. De democraten, die een meerderheid hebben in het huis, zijn tegen zo'n muur. De resolutie gaat nu naar de Senaat. Trump heeft al gezegd dat hij een veto zal uitspreken als de maatregel door beide kamers komt. In Nigeria is president Buhari uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. De 76-jarige Buhari haalde ongeveer 4 miljoen stemmen meer dan oppositieleider Abu Bakar. De oppositie wijst de uitslag af omdat er gefraudeerd zou zijn, de regering liet daarop weten dat de oppositie probeert de verkiezingen in discrediet te brengen. Overwegend positieve geluiden uit de Tweede Kamer op het kabinetsbesluit om een belang te verwerven in de holding Air France KLM. De staat heeft 12,5% van de aandelen in handen, zei minister Hoekstra gisteravond. De coalitiepartijen zijn er blij mee, maar ook de PvdA, ChristenUnie, PVV, SGP en Forum voor Democratie steunen de investering. GroenLinks zou liever meer inspanningen zien voor het klimaat. In Schiedam heeft een brand gisteravond een blok met bedrijven in de as gelegd. Onder meer een meubelzaak en een witgoedbedrijf gingen verloren. Toen de brand aan het begin van de avond uitbrak was er niemand binnen. Kort na middernacht was het vuur onder controle.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 Give your I give you all of me, and you give me. het ritme van de winter. surprise. Got a feeling most treasure. for boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this.